Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er gaat nog steeds van alles mis bij de bagagebedrijven op Schiphol. Werknemers van een afhandelaar zeggen dat de werkdruk zo hoog is dat veel mensen zijn vertrokken. Ook hebben ze last van allerlei lichamelijke klachten, vertelt Ton. Ik loop nog steeds bij de longarts al en eh, ze kunnen nog steeds niets vinden. Ik denk ook eh, dat fijnstof en zo en in de kelders ook. Er wordt boven nooit wel schoongemaakt. Dus en dan leggen laatst stof van 5 uur zeg maar. Je ademt wel iedere dag in. En als je neus snijdt, heb je een hele zwarte zand op wij Vakbond FNV zegt dat er ongelukken kunnen gebeuren als de werkdruk te hoog is. Er zijn bijvoorbeeld botsingen met wagentjes op de luchthaven waarbij werknemers licht gewond raakten. En ook werden er vliegtuigen te zwaar beladen. Israël en Hamas staan ervoor open om ook de komende dagen niet te vechten... zodat er weer gevangenen en gijzelaars kunnen worden uitgeruild. Ook kan er dan weer humanitaire hulp Gaza binnenkomen. De premier van Israël zegt dat het leger van zijn land weer vol in de aanval gaat... als de gevechtspauze afloopt. En president Biden is niet bij de internationale klimaattop in Dubai. Die begint komende donderdag, maar Biden heeft dus afgezegd... Volgens een Amerikaanse krant heeft hij het te druk met de oorlog in Gaza... en hij wil ook een beetje rust pakken. In januari de, begint in Amerika de verkiezingsstrijd. En mooi nieuws voor kerstbomenkweker Gerrit uit het Gelderse wenum Hij dacht zijn hele handel weg te kunnen gooien... omdat vandalen afgelopen zomer de toppen van 6000 bomen hadden afgeknipt. En er werd ook gif in zijn velden gespoten. Nou, einde verhaal, dacht hij. Maar er zijn toch een hoop kopers gevonden, zoals een buurtvereniging uit Nijverdal. Het plan is om aan beide zijden van de Spijkerweg kerstbomen neer te zetten. Wij doen er alleen verlichting in en s'avonds in donker zie je toch niet dat er geen toppie in zit. Dus voor ons prima bruikbaar. Ja, is fantastisch. Dat is eh, gewoon eh, wat je aangedaan is, eh, ga je van negatief naar positief omzetten. Er zijn toch wel heel veel goede mensen, meer als slechte mensen. Er zijn ook veel tuincentra en handelaren in de buurt die Gerrit een hart onder de riem willen steken. zij hebben ook een boel kerstbomen zonder top van hem gekocht. Met het weer nog nattigheid in alle soorten vandaag. Regen, motregen en natte sneeuw. Vanmiddag en vanavond kan het in het oosten en midden ook een beetje wit worden. Daar is het dan behoorlijk koud. In Zeeland wordt het rond de 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat een lange file aan het begin van deze ochtendspits op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein heb je drie kwartier vertraging. Er is één rijstrook dicht.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 van ZFM. your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more we experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.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 Werknemers van afhandelaar Swissport zeggen dat de werkdruk zo hoog is... dat veel collega's in korte tijd zijn vertrokken. Sinds vandaag is er een landelijke strategie tegen kanker. Meer dan 100 organisaties hebben hun expertise gebundeld... en 20 doelen vastgesteld over onder meer preventie, erfelijkheid en behandeling. Het weer, veel regen vandaag. In het zuiden van Limburg valt er ook sneeuw vanochtend. In de middag ook in het midden en oosten van het land. Tijdens de sneeuwval ligt het kwik rond de 0 graden... terwijl het in Zeeland zo'n 11 graden kan worden.